Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een explosie heeft afgelopen nacht voor flinke schade gezorgd bij een huis in Den Bosch. De politie denkt dat er zwaar vuurwerk aan de voordeur is vastgemaakt. Er raakte niemand gewond, maar de voorkant van de woning raakte wel flink beschadigd, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Ik heb de eigenaar van de woning kort gesproken. Hij is de mensen rommel aan het opruimen. En hij zegt, ik heb geen idee waarom ze tot mij voorzien hebben. Hij zegt, ik help iedereen. Ik ben eigenlijk goed voor iedereen. Eh, blijkbaar is iemand gefrustreerd, zegt hij. Maar waarom, weet hij niet. En verder wil je eigenlijk helemaal niks kwijt over wat hier gebeurd is. Zaterdag werd ook al geprobeerd om de hoogwerker van het bedrijf van de bewoner in brand te steken. In Linnen in Limburg is brand uitgebroken op een baggerschip. De brandweer had die brand al snel onder controle en is nog steeds bezig met nablussen. Volgens de brandweer zaten er zes mensen op dat baggerschip. Vier opvarenden werden er al snel afgehaald. En twee moesten op dat schip blijven om de boel een beetje in de gaten te houden. Niemand raakte gewond. En als je niet van lopen houdt, dan kun je je vakantie maar beter niet op Schiphol beginnen. Want dat vliegveld staat op plek 8 van Europese luchthavens met de langste loopafstanden. Volgens een vergelijkingssite is het vanaf de ingang van de vertrekhal bijna anderhalve kilometer lopen naar de verste gate. In Madrid maken ze het nog bonter. Daar is het 2,5 kilometer wandelen naar de verste gate. Maar daar hebben ze dan wel weer een gratis shuttle. En dan nog naar de gevangenis in Lelystad, want daar moeten ze hard aan de bak om hun rapportcijfer op te krikken. Het afgelopen jaar kreeg de gevangenis honderden extra klachten binnen van gevangenen. Het ging dan bijvoorbeeld over het eten dat ze maar niks vonden of over dat er geen activiteiten werden georganiseerd. En dat snapt de gevangenisdirecteur wel, want er is niet voor iedereen meer een avondprogramma. Ongeveer de helft van deze gedetineerden hebben s'avonds nog een programma, twee avonden in de week. Dat is een recreatieprogramma, dus dat is, eh, het zijn niet de wettelijk vereiste activiteiten, maar wel veel ruimte om te bellen, om te koken, eh, om een kaartje te leggen met elkaar. Ja, en als dat vervalt, en dat is nu al een hele tijd vervallen, eh, dan worden daar ook klachten over geuit. Ja, er zijn minder activiteiten in de gevangenis in Lelystad door een personeelstekort. Ga nog naar het weer toe. Een prima zomerdag met alleen wat lichte bewolking vanmiddag. En vooral heel veel zon hoor. Het is 23 eh, tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds een lange file op de A10 op de ring van Amsterdam vanwege wegwerkzaamheden.